Op die manier wordt het makkelijker om hulpacties op poten te zetten en de boel in het gebied weer te repareren. Intussen halen reddingswerkers nog steeds mensen levend onder het puin van ingestorte gebouwen vandaan. Maar het officiële dodental loopt ook nog steeds op. In Turkije en Syrië zijn bij elkaar al meer dan 5000 lichamen geteld. Tieners met een niet-westerse achtergrond sporten veel minder dan hun leeftijdsgenoten zonder migratieachtergrond. Onderzoekers spraken met jongeren en hun ouders. En daaruit kwam ook nog een groot verschil tussen jongens en meiden met een migratieachtergrond. Komt vaak bijvoorbeeld door geldproblemen, maar meiden stoppen vooral omdat ze gaan puberen, zegt deze onderzoeker. Dan voelen ze zich bijvoorbeeld niet meer prettig in strakke sportkleding. Um, hebben ze het idee dat ze bekeken worden omdat zij een legging onder hun sportrokje doen of nou ja, net anders kleden. Ehm, en bovendien vinden ze het dan ook ehm, ja, eigenlijk lastig om in de nabijheid van, eh, van mannen te sporten. Slechts twee op de vijf tienermeiden met een niet-westerse achtergrond zitten nog bij een club of vereniging. Terwijl dat bij andere meiden het dubbele is. En wie basketbalster LeBron James deze week wil zien spelen, moet diepe zakken hebben. Kaartjes voor wedstrijden van, van de LA Lakers voor vanavond of donderdag staan te koop voor 40 tot zelfs 100.000 dollar. Dat heeft te maken met het record dat hij bijna te pakken heeft. Here's LeBron. He has 38.001 for his career. het meeste aantal punten in de NBA ooit is dat record. Nog 36 punten moet hij scoren en dikke kans dat hij dat record vanavond opbreekt. Maar zenuwachtig is hij niet, zegt hij tegen ESPN. No, because it was never it was never a goal, it was never a journey. The stressful part for me is competing every single day. I want to build greatness every single day to try to compete for the Larry O'Brien Trophy. Like that's the stressful part. Ja, hij wil vooral kampioen worden. Het weer zonnig, fris, wintersweer bij maximaal een graad of 5. Komende nacht gaat het weer vriezen met in het oosten temperaturen tot zelfs wel min 7 graden. Morgen weer net zo'n zonnig dagje als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N201 uit Hoorn richting Hilversum staat file tussen Wilnis en de aansluiting met de A2 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.